Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Dirigent Bernard Haitink krijgt de Edison Klassiek Oeuvreprijs 2016. De Edison-jury was er naar eigen zeggen dit jaar razendsnel uit. De 87-jarige Haitink is al tientallen jaren actief op het hoogste niveau... en leidt ook dit jaar orkesten uit de wereldtop... waaronder de Berliner Philharmoniker, de London Symphony Orchestra... en het orkest van de Bayerische Rundfunk. In februari keert hij weer terug bij het Koninklijk Concertgebouworkest. Daar was hij tussen 1961 en 1988 als chef-dirigent. Bernard Haitink krijgt de Edison Klassieke Oeuvreprijs komende zondag uitgereikt tijdens de live-uitzending van Podium Witteman op NPO 2. Geert Wilders komt toch naar de rechtszaak die tegen hem wordt gevoerd over zijn minder Marokkanen uitspraak. Hij schrijft dat hij gebruik maakt van het recht op een laatste woord... in wat hij noemt het proces tegen de vrijheid van meningsuiting. Sinds het begin van het proces, drie weken geleden, is de PVV-leider er niet bij. Justitie eist een boete van 5000 euro tegen Wilders. Kinderen met grootouders uit niet-westerse landen doen het minder goed op de basisschool. Volgens het CBS maken ze de eindtoets in groep 8 wel beter dan hun ouders, en opa of oma, maar blijven ze achter op hun leeftijdsgenootjes met een Nederlandse achtergrond. De migratieachtergrond werkt nog door in de derde generatie, zegt het CBS. Onderzoekers keken naar Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. In het Groningse dorp Muntendam heeft een koperdief schade aangericht aan een gemaal. De man werd vannacht betrapt toen hij koper stond af te knippen er is voor ongeveer 50.000 euro schade aangericht en het gemaal kan voorlopig niet werken. Omdat de pompen het niet meer doen is er een risico dat rioolwater in het oppervlaktewater terechtkomt. Het waterschap probeert het gemaal zo snel mogelijk te repareren. Het weer, er trekken buien over het land en het is ongeveer 12 graden. Morgen is het afwisselend bewolking en zon. Het blijft vrijwel overal droog. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad is begonnen. Nog niet zo heel veel dingen die er uitspringen. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort alweer langzaam rijden tussen Blaricum en Eembrugge. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarsen, 3 kilometer. En verderop naar Den Bosch tussen Nieuwegein en de afrit Everdingen nog eens 5 na een ongeluk. En verderop bij Zaltbommel 4. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar blijft de spitsstrook dicht vanwege een technisch probleem. En dat betekent al een half uur vertraging tussen de knooppunten Battenverdorp en Velzen. 8 kilometer file. De A12 Utrecht-Den Haag na een ongeluk bij Gouda, 10 kilometer.